Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Anonieme bronnen melden dat er op de internationale top in Wenen een plan ligt voor de situatie in Syrië. Binnen een half jaar zou er een wapenstilstand moeten komen en daarna een tijdelijke regering. Daar zouden zowel president Assad als de oppositie in moeten komen. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, vindt niet dat mensen helemaal geen bewerkt vlees meer moeten eten, maar zegt dat minderen de kans op darmkanker verkleint. Een woordvoerder zegt dat het rapport van de WHO van eerder deze week verkeerd is geïnterpreteerd. Daar stond de conclusie in dat het eten van 50 gram bewerkt vlees per dag, zoals worst en spek, het risico op darmkanker met 18% verhoogt. Den Haag heeft een demonstratie van de antifascistische actie die vluchtelingen welkom wilde heten in de Schilderswijk verboden. De burgemeester is bang voor gewelddadige confrontaties met extreem rechts. Dat heeft opgeroepen om de demonstratie te verstoren. Bovendien speelt ADO Den Haag zondag tegen Feyenoord. Van Aartsen, burgemeester Van Aartsen zegt dat hij de veiligheid niet kan garanderen. Minister van der Steur noemt het zeer ernstig dat politiemensen de afgelopen jaren aan de slag konden op een vertrouwensfunctie zonder dat ze waren gescreend. Bronnen vertelden de NOS dat het om tientallen mensen gaat. Na verloop van tijd zijn ze alsnog gescreend door de AIVD en een flink aantal kwam daar niet doorheen. Minister Schultz is eventueel bereid een deel van de taken van de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over te nemen. Sinds het aftreden van staatssecretaris Mansveld is er discussie over de portefeuille van de staatssecretaris. Die zou te zwaar zijn. Er zitten nu KLM Air France, ProRail en de Vira in. Tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op 14 november in Meppel willen nu ook voorstanders van Zwarte Piet demonstreren tegen de tegenstanders. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet had zich al eerder gemeld. Meppel verwacht 35.000 bezoekers. Er worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het weer droog, minima vannacht 5 graden. Morgen ook droog, zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De avondspits is nog niet voorbij. Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden 9 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Afrit Geldermalsen 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A7 Zaandam richting Horen voor Afrit A van Horen 4 kilometer door werkzaamheden. De ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor Oud-Zuid staat 5 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht.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 van met het NOS-journaal. De Verenigde Staten sturen enkele tientallen commando's naar Syrië. Ze moeten lokale verzetsgroepen helpen in hun strijd tegen islamitische staat. Het is de eerste keer dat de VS militairen in Syrië stationeert.